de troepen volgend jaar zomer niet terug te trekken... In de Britse krant Financial Times zegt hij dat nog maar de helft van het werk is gedaan... en dat het vertrek van de Nederlanders voor onzekerheid zal zorgen... op een belangrijk moment in de economische ontwikkeling van de regio. De gouverneur zei verder dat de bevolking van Oeroeskan blij is met de Nederlanders... en dat er veel is bereikt. Israël en Hamas lijken dicht bij een doorbraak over de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad Shalit. Die werd in 2006 door Hamas ontvoerd op de grens van Israël met de Gazastrook. Israël is nu bereid 160 Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor Shalit. Israël en Hamas hopen dat de gevangenenruil eind van de week rond is, maar zeggen ook dat er nog veel te bespreken valt. Het productiebedrijf van tv-maker Bo van Dorens heeft een internationale Emmy Award gewonnen voor het programma The Phone. De Emmys, de belangrijkste televisieprijzen, zijn vannacht in New York uitgereikt. In Nederland stond de AVRO het programma uit. Het format is inmiddels aan meer dan 50 landen verkocht. Ook acteur Robert de Hoog was genomineerd voor een Emmy Award... voor zijn rol in de telefilm Skin, maar hij viel niet in de prijzen. De Thaise oud-premier Samak is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was vorig jaar een paar maanden premier van Thailand, maar moest daarmee stoppen omdat hij de grondwet had overtreden. Hij had geld gekregen voor de presentatie van een kookprogramma op de Thaise televisie en dat is verboden. Er werd vorig jaar veel betoog tegen zijn bewind, omdat veel mensen hem zagen als een pion van de verdreven premier Thaksin.